5 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De opziezingen is zo hoog dat er op verschillende stembureaus extra stemhokjes zijn bijgeplaatst. En ook worden er op verschillende plekken extra stembiljetten uitgedeeld. Om kwart voor vier had 43% van de kiezers zijn stem uitgebracht. Bij de vorige Kamerverkiezingen was dat om die tijd 37%. De uiteindelijke opkomst kwam in 2012 uit op bijna 75%. Tot 9 uur vanavond mogen bijna 13 miljoen Nederlanders hun stem uitbrengen. Tegen de man die vorig jaar in Zelhem in Gelderland een jongetje van vier doodreed... is zes jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging. Ook wil het OM dat de man van 39 uit Doetinchem vijf jaar lang niet mag autorijden. De verdachte is een psychiatrisch patiënt die net vrij was, de auto van een psycholoog stal... en frontaal op de auto van een gezin reed. Het jongetje in de auto overleed. Zijn ouders en zusje raakten gewond. De Rotterdamse burgemeester Abu Talib denkt na over een aanvraag voor een Turkse demonstratie aanstaande vrijdag. Onder het motto Solidariteit voor Turken willen de initiatiefnemers gaan demonstreren bij het Centraal Station. Er zouden zo'n 200 mensen moeten komen en het wordt volgens de organisatoren geen politieke bijeenkomst. Abu Talib lijkt ermee te willen instemmen als er goede afspraken te maken zijn over het verloop van de demonstratie. Afgelopen zaterdag leidde het wegsturen van een Turkse minister tot rellen in Rotterdam. Een apotheek in Den Haag installeert als eerste in Nederland een automaat voor SOA-testen. Met de test kunnen mensen zichzelf controleren op geslachtsziektes. Volgens de apotheek durven veel mensen voor zo'n test vaak niet naar de huisarts te gaan. Kopers van de test uit de automaat kunnen voor vragen telefonisch en anoniem terecht bij de fabrikant. Het weer vanavond en vannacht zijn nog brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 2. Morgen is het zonnig, met temperaturen tussen de 13 en 17 graden. Dit was het NWS. DFM. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Bij Amsterdam en Rotterdam is er veel vertraging door ongelukken. Op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaandam is de rijbaan dicht bij Oostzaan. Dat komt door een ongeluk. Daar is de politie nu bezig met een onderzoek. Het verkeer staat daardoor stil op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de ring, 6 kilometer file. En op de A10 West en A10 Noord richting Zaanstad staat het ook stil. De verdraging is meer dan een uur. Op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen overdorp en Knoop het Holendrecht nog een half uur vertraging na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht een kwartier vertraging. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Krooswijk 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A27 van Gorkum naar Almere tussen Knoppert Lunetten en Beeldhoven 20 minuten. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagenstein en Noorderloos een kwartier. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen de Uithof en Leusden 10 kilometer file na een ongeluk.